is nieuws van 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In 2025 moeten alle nieuwe bussen in het OV rijden op elektriciteit of waterstof. Staatssecretaris Dijksma maakt daar vandaag met alle vervoersregio's afspraken over. Dijksma wil dat de vervoerders haast maken. De huidige bussen stoten veel CO2 uit en bewoners van steden hebben last van stank en fijnstof. In Brabant en Limburg moeten over een paar jaar alle busmaatschappijen al elektrisch rijden. Dat er bij het Oekraïne-referendum vorige week minder stembureaus werden geopend... heeft weinig uitgemaakt voor de opkomst. Dat blijkt uit een analyse van de NOS op basis van de kiesraad. De opkomst was met 32,2 weliswaar lager dan bij normale verkiezingen. Maar in gemeenten met minder stembureaus daalde de opkomst niet harder dan in andere gemeenten. Er zijn trouwens wel uitzonderingen. In Oldenzaal, waar het hardst werd gesneden in het aantal stembureaus, daalde de opkomst wel harder dan gemiddeld. Het kabinet bekijkt of de Nederlandse VN-missie in Mali kan worden verlengd. Minister Koenders noemt dat belangrijk voor Mali... maar ook voor het aanpakken van migratiestromen via Libië naar Europa. Nederland doet al twee jaar mee aan de vredesmissie... die werd opgezet nadat een internationale troepenmacht Tuareg-rebellen... en islamitische strijdgroepen had teruggedreven. Eind dit jaar loopt de missie voor Nederland officieel af. En de vijf grootste economieën van de Europese Unie gaan brievenbusfirma's harder aanpakken. In reactie op de Panama Papers willen Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië automatisch gegevens gaan uitwisselen over lege BV's. Zo kan makkelijker worden nagegaan of die bijvoorbeeld worden gebruikt voor belastingontduiking. En nu moet nog per geval om toestemming worden gevraagd. Het weer nog vanuit het zuiden buien, later vandaag wisselvallig met weerbuien. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het en...